Hij vindt dat de regels voor de financiële sector verder moeten worden aangescherpt. In een brief in de Tweede Kamer benadrukt hij dat hoge beloningen en bonussen wereldwijd worden gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis. Daarom wil Dijsselbloem een strengere aanpak dan in Europa is afgesproken. De ambulancezorg in Amsterdam is ver onder de maat. Patiënten lopen daardoor gevaar, zegt de vakbond Abfacabo FNV. Door de hoge werkdruk, slechte inzet van ambulances en gebrek aan goede samenwerking met andere instanties kan de dienst volgens de bond niet goed functioneren. De medewerkers laten weten geen vertrouwen meer te hebben in de directie van de Amsterdamse ambulance dienst. In geen enkel ander ontwikkeld land is het pensioen zo hoog als in Nederland. Volgens een studie van de OESO e krijgen gepensioneerden in ons land ruim 91% van het loon dat ze tijdens hun loopbaan hebben verdiend. Voor alle OESO-landen ligt dat samen op gemiddeld 54%. Door de hoge pensioenuitkeringen is het aantal ouderen dat onder de armoedegrens leeft heel klein, slechts 1,4%. De hoofdverdachte van de grote kunstroof vorig jaar in Rotterdam is in Roemenië veroordeeld tot zes jaar en acht maanden. Een handlanger kreeg dezelfde straf. Na de roof probeerden de dieven in Roemenië enkele kunstwerken te verkopen, maar daar liepen ze tegen de lamp. Wat er vervolgens met de werken is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De moeder van de hoofdverdachte zei aanvankelijk dat ze ze had verbrand, maar kwam daar later van terug. De Tweede Kamer wil dat er in treinen ook in de tweede klas stopcontacten komen. Een meerderheid steunt een voorstel daartoe van GroenLinks. Volgens de partij neemt in de digitale samenleving het treincomfort toe... als mensen ook in de tweede klas hun laptop of telefoon kunnen opladen. Het weer, geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 6. Morgen regen bij maxima van 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is nu wat drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 6 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoeverlaken en Eembrugge 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 Delft richting Amsterdam tussen industrieterrein Plaspoepolder en Zoeterwoude 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Duivendrecht 9 kilometer richting Amersfoort... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag en Zoetermeer 7. De A12 de Utrecht richting Den Haag voor knoop het Oude Rijn 9. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6. A27 van Utrecht naar Breda voor Gorkum 6 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit en Dolder en knoop in Rijnsweert 6 kilometer.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 I see that twinkle in your eye, you shake that ass and I just die. Let's check our codes and move out to the floor. drink some more Red Bull and I get home till about six o'clock. Oh, oh, when I'm you tomorrow doesn't matter.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 I'll be home